Waterwalgemoeds met het NOS-journaal. Een brandende veroorzaakt veel rookoverlast en stank in en rond Tilburg. De rook is tientallen kilometers verderop te zien. De bergmatrassen, zo groot als een half voetbalveld, ligt op het terrein van een afvalverwerker in Tilburg. De brandweer blust alleen aan de randen, zodat de rook sneller opstijgt en schadelijke stoffen pas hoog in de lucht vrijkomen. Volgens de brandweer duurt het zeker nog tot het begin van de avond voordat het vuur onder controle is. De oorzaak is nog onbekend. De vrijlating van de zeven Europese waarnemers in Oekraïne is een stap in de goede richting, zegt de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken. De OVSE-waarnemers werden acht dagen vastgehouden door pro-Russische activisten. Kerry vindt wel dat er meer moet gebeuren. Zo moet Rusland volgens hem zijn steun intrekken aan activisten die regeringsgebouwen bezetten. Kerry sprak vandaag telefonisch met zijn Russische collega Lavrov, onder meer over de tientallen doden bij redden in de Oost-Oekraïnse stad Odessa. De politie is op zoek naar een groep blanke Limburgsprekende sprekende jongeren van een jaar of 18. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de ernstige mishandeling van een 19-jarige jongen in Gulpen. De Belgische jongen werd in de nacht van donderdag op vrijdag zonder aanleiding mishandeld door een groep jongeren toen hij uit een discotheek eh, kwam. Hij liep een schedelbasisfractuur op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft nog niemand opgepakt. Een man in Millingen aan de Rijn is door zijn eigen stier op de horens genomen en gedood. De man van 54 werd in het weiland gevonden door een werknemer van de boerderij. Volgens Omroep Gelderland is bloed van het slachtoffer gevonden op de horens van de stier. Wat er met het dier gebeurt is nog niet duidelijk. Het weer, veel zon, maar langs de noordkust wat meer wolken. Het is zo'n 12 graden. Vannacht in het midden en zuiden voorstaande grond. Morgen wolkenvelden, maar vooral in Limburg ook wat zon.